De Commissie wil dit jaar een loonsverhoging van 3,7 procent... maar de lidstaten vinden dat veel te veel. Vorige maand werden ze het eens over een loonsverhoging van 1,85 procent. Een sterkere stijging is in deze tijden van crisis een verkeerd signaal, vinden ze. De Europese Commissie wijst die opstelling unaniem af. Volgens Europese regels hebben de EU-ambtenaren recht op 3,7 procent, zegt de commissie. Er is gevraagd om een snelle procedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg... maar het is onduidelijk wanneer de zaak wordt behandeld. In de Japanse stad Nagasaki is de enige overlevende van twee atoombommen overleden. Het is Tsutomu Yamaguchi, die als ingenieur op zakenreis in Hiroshima was... toen de Verenigde Staten op 6 augustus 1945 een atoombom op de stad gooiden. Hij stapte net uit een tram toen de bom explodeerde. Yamaguchi raakte ernstig gewond aan zijn bovenlijf... De volgende dag vertrok hij naar zijn woonplaats Nagasaki. En daar zat hij op 9 augustus zijn baas te vertellen over de enorme explosie in Hiroshima. Toen op Nagasaki ook een atoombom werd gegooid. 165 mensen zeggen dat ze beide atoombommen hebben overleefd, maar alleen Yamaguchi kon dat ook bewijzen. Hij stierf van maagkanker en is 93 jaar geworden. In Scheveningen is een begin gemaakt met de verbreding van het strand en de herinrichting van de boulevard. In totaal worden 2,6 miljoen kuub zand opgespoten. Er komt 40 tot 70 meter strand bij. Het zand komt van de zeebodem en wordt via een pijpleiding op het strand gespoten. Gemeente Den Haag waarschuwt omwonenden en bezoekers voor drijfzand. En ook is het strand tijdelijk minder goed bereikbaar. Het weer, vanmiddag af en toe zon, vooral langs de kust kunnen ook sneeuwbuien vallen. Het blijft licht vriezen. De komende dagen wordt het nog iets kouder. Dit was het NOS Journaal.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 I just wanted to be. him